seconden. Funk Night. En voilà, vier en een halve over vijf. Nigel, nog bedankt voor je sportmiddag. Tussen eh, 2 en 5 iedere zaterdag. En zondag. Welkom, de top van het weekend zeg maar. Dit is het programma met boordevol funk, disco en soul. Even op die tekst blijven blikken van de hoek. Dit is tot 7 uur langs de FM Funk Night. Now allow me to introduce myself. I wanna make you scream and shout. I'm the mellow MC that'll rock you to your knees, and I'm Rubio MC And when you hear my name, and don't you go insane because I am not a vampire. I do what you like each and every night by taking you one step higher. With this funky beat, I wanna move the feet of every man, woman, boy, and girl. I wanna take you to the top, hit your hot spot, cause I'm ready to rock the world. So come on, just rock, rock, rock. Yeah, yeah. Rock the world. talking about. Get loose, let it all hang out. No matter if you're tall, short, skinny, or fat, just rock your body, baby, like this, like that. Keep moving and grooving, and don't you dare stop. Let the word be heard that the world is gonna rock. The world is gonna rock about a half past ten, so you better get ready to rock, my friend. zover de opener van Langs FM Funk Night. Aflevering 193, 193 ja, op deze 30 oktober 2021. Speciaal voor mijn goede vriend Frankie de Neven. Die helaas in september is overleden, kwam ik deze week achter. Heel verdrietig eigenlijk. Hij heeft vaak aan dit programma meegewerkt, vooral in de beginjaren. Hier is hij dol op, hier was hij dol op. De Best de maxi-versie nog wel. Let's It Sweep. Speciaal voor Frankie. to get funk All-Stars. Natuurlijk met George Clinton. Catch a Keeper was dat. daarvoor hoorde je Let It Whip van de Desband. De maxi-versie speciaal voor Frankie de Neven. We zullen nog vaak aan je denken, Frankie. En ik hoop dat je nog een beetje mee kunt luisteren. Funk Night bij de Langstraat FM. Souvenir nu. Eugene Wild. 30 minutes to talk. Ja, 12 voor half 6. My girls are late, I meditate, cause I can't live. So night and day, I kneel and pray, begging my boss for overtime. I'm barely making a dime. Some cops just gave me a fine, but still I'm strong enough to pass on the line. I won't get into dope, cause I know there is hope as long MF Robot was het voor de Motherfuckers Robot. De Motherfucking Robot. <laughs> Zo heb ik het toch gezegd. Good People was dat. Hier bij Langs de Funk Night. En dit, dit is Unto Me met Green Light. langs hadden we een Funk Night. Are you with me? Zes over half zes langs hadden we Funk Night, zoals ik al zei. Heeft deze week een weekendalbum en dat is van Leopard, Leopard da Vinci en Louis 707. Zo zei ik vanmorgen ook al bij Eugenie Geurts in de uitzending. Dat dit splinternieuw is, een Italiaans duo. Komt van hun eh, album Make the Party Great Again. Om te beginnen om te beginnen gaan we eventjes eh, de Army Brothers in de kast zetten. <laughs> Dan kunnen we gaan luisteren naar dit nieuwe werk. Dus van Leopard, Da Vinci en Louis 707. Juist. Funk Het is 13 over half 6. We zijn er tot 7 uur. Na 7 uur hoor je Peter, Peter Sterrenburg uit Peters Platenparade. Of in Peters Platenparade. Souvenir nu van uh, Doug Fresh en de Get Fresh Crew hier bij de Funky. 1985, hier is de show. Have you ever seen a show with fellas on the mic with one minute rhymes that don't come out right? They bite. They never write. That's not polite. Am I lying? No, you're quite right. Well, tonight, on the very mic, you're about to hear, we swear, the best star rappers of the year. So, so, cheerio, yell, scream, bravo. Also, if you didn't know, this is called the show. Six minutes they get French your own. Here we go. Here we go. Come on. Come on. Oh, here we go. Here we go. Come on. Come on. Yo, what's wrong with Well, I don't know. They're late. Told them the time. Oh, I forgot the date. Man, you did it again. Oh, no. no on, here we go, here we go. Did you miss the show? No, no, no, no, no, no, we didn't. What? No, no, no, no, no, no, no, we what, what, didn't. What? No, we didn't. Well, don't get us wrong. Excuse me, Daggy. Excuse me, Daggy. Excuse me, Daggy, for Sharon. oh, oh, oh. the we show and prove. Hey yo, Doug, do that record jam on the groove. Alsof ze het scratchje zelf hebben uitgevonden. En het rappen natuurlijk. Doug A. Fresh en de Get Fresh Crew, dat was de show. Nog een souvenir hier bij een Funk Night. The Brothers Johnson. Meer een disco hit, zeg maar. Stamp is dit. just a chance to ride. Ik beloof dat ik hem volgende week weer een keer draai. Want dat hij dan automatisch in de playlist komt. Want sorry, ik moet hem even afbreken vanwege dit heerlijke nummertje. The Valentine Brothers, Let Me Be Close To You. Nou, je het nieuws en daarna deel 2 van Max de Wim. Funk, nou, natuurlijk. Tot zo, hè. met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen. Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk. Of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja! Zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De leiders van de grote G20-landen zijn formeel akkoord gegaan met een wereldwijde herziening van de vennootschapsbelasting die een einde moet maken aan belastingontwijking door bedrijven. Eerder deze maand waren 136 landen het er al over eens dat het internationale belastingstelsel grondig herzien moet worden. Vanaf 2023 moeten alle multinationals ten minste 15% belasting gaan betalen, ongeacht hun vestigingsland. Waarschijnlijk levert de G20-top verder weinig nieuws op. In Den Haag zijn zeven mensen naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in een appartementencomplex in de Hofstad koolmonoxide ingeademd hadden. Het zijn vijf politieagenten en twee bewoners. De agenten waren de woningen aan het ontruimen nadat een koolmonoxidemelder was afgegaan. Na metingen bleek er ook in drie van de tientallen appartementen inderdaad koolmonoxide te zijn vrijgekomen. De zeven personen hadden bij de ontruiming te veel van het schadelijke koolmonoxide ingeademd. Ongeveer 30 mensen hebben vanmiddag in Den Haag meegelopen in een stille tocht voor de Poolse man die vorige week maandag in de wijk Ipenburg overleed nadat hij onder de tram kwam. De deelnemers begonnen hun tocht op een plein vlak bij de Poolse ambassade en ze wilden behalve als eerbetoon aan het slachtoffer ook het geweld tegen dak- en thuislozen aan de kaak stellen. Het 39-jarige slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zou tijdens het ongeluk onder invloed van alcohol zijn. En de Europese Commissie is druk bezig om een oplossing te vinden voor het Brits-Franse conflict over visserijvergunningen, zo vertelde voorzitter von der Leyen op de G20-top in Rome. Frankrijk nam donderdag een Britse vissersboot in beslag omdat die zonder geldige vergunning in de Franse wateren zou vissen, wat de Britse regering bestreed. Londen heeft nu gedreigd alle vissersboten uit EU-landen in Britse wateren te gaan controleren als Frankrijk het dreigement van extra sancties niet intrekt. Het weer, het is bewolkt met overtrekkende buien en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht klaart het op bij 6 tot 11 graden. Morgen wordt het vrijwel overal bewolkt met regen bij 12 graden aan zee tot 17 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws. Thank you. Do You Really Love Your Baby? Souvenir 1985 was dat. En daarvan de extended maxi-versie van natuurlijk. 9,5 over 6. Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. En dit is Real to Real. Can you treat me like she does? Something Special. Delicious Baby is dit. baby. Yeah, I want to be my. Champagne King was dat. gerukt of gezongen. natural yes Yesterday. Souvenir 1984 was dat. En dit komt vet uit de playlist. 3,5 over half 7. We zijn nog tot 7 uur. Daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. The Heat of Heat. Je hoort hier de maxi-versie van natuurlijk. In the heat of heat, the heat is Album: Leopard, Da Vinci en Louis 707. Make the party great, eh, great again. Van het gelijknamige nieuwe album. Dit is Lovebug Starsky. You've got to believe is dit. drown my troubles in the sea. But these words of wisdom came to me. You got to believe. Don't let the ones say you can't make it. You got to believe. When things go wrong, just overtake it. You got to believe. Just tell yourself I got to make it. You got to believe. So come on, everybody, let's. the Music, Play On 1985. Van eh, af hun LP Guilty uit dat jaar. Langs dat bent Funk Night, Standing Room Only Is It, Desire. Daar hoor je nog Shanice Wilson, Souvenir 1987 en Joel. Oh no, it's you again. you. 87 Can You Dance was dat. <laughs> That was good. Nou, zo kan het ook, Chewel. <laughs> het is eh, ja, 1 minuut voor 7. De laatste nu van Jewel. Oh no, it's you again. Nou, volgende week eh, weet ik niet of ik er dan ben. Dat hangt natuurlijk helemaal van dat eh, corona-gedoe of die maatregelen. Ik ben niet gevaccineerd, voor degenen die het nog niet weten. Ik ben niet gevaccineerd, dus kom niet in mijn buurt. Maar misschien doe ik het gewoon van thuis uit of neem ik het op of zo. Want ik heb een eigen studio. Misschien gaat het lukken. Nog niet zo luxe als hier, maar ah, het komt eraan, denk ik. Nou, tot de volgende dan. En ja, tot... Eh, ja, of het nou hier is of daar. Tot de volgende Langs de Funk Night. Peters Parade dadelijk wel gewoon vanaf hier, denk ik. Tot 9 uur. Geniet met hem. Straat FM Nieuws. Dit is